uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De festivalzomer kun je definitief vergeten. Het kabinet zet tot 1 september een streep door meerdaagse festivals met overnachtingen. Maakte premier Rutte vanmiddag bekend. De reden waarom we dat nu doen is omdat dat duidelijkheid geeft. Dat vraagt de sector ook. En daarmee ook eh, de betrokken bedrijven een beroep kunnen doen op de garantieregeling. Dus het is natuurlijk slecht nieuws eh, voor de mensen die zich hadden verheugd op Lowlands en andere grotere evenementen meerdaags met overnachting. Maar helaas, het is op dit moment eh, niet verantwoord om die eh, door te laten gaan. Volgens Rutte is het niet te doen om festivalbezoekers elke dag te laten testen. Betekent dus dat je ticket voor Down the Rabbit Hole, Mysteryland en Lowlands ook dit jaar niks waard is. De Lowlands-directeur baalt flink, al snapt hij het wel. De wens om al die mensen, ook de gevaccineerde mensen eh, om de 24 uur te testen is werkelijk onmogelijk. Het is niet te managen. En daarom hebben we eigenlijk wel vrede met deze beslissing. Eh, hoe pijnlijk die ook is. Qua vakanties verandert er ook iets. Vanaf 8 augustus moet je een coronabewijs hebben om terug naar Nederland te komen vanuit een geel land. En daar komen controles voor, kondigde minister De Jong aan. Je zult gecontroleerd worden op het moment dat je het vliegtuig instapt. Maar je kunt ook gecontroleerd worden aan de grens. Je moet twee weken volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen laten zien die je hebt gedaan op je vakantiebestemming. Honderden mensen in Limburg kunnen dit jaar niet meer terug naar hun eigen huis door de overstromingen. Volgens de verzekeraars moeten de huizen eerst wekenlang drogen, aannemers hebben druk en materialen zijn moeilijk te krijgen. Vooral in Valkenburg en Schin op Gul zijn huizen onbewoonbaar geworden. En Aalsmeer krijgt een Peter R. de Vriesstraat. De misdaadverslaggever werd begin deze maand neergeschoten en overleed een week later in het ziekenhuis. Aalsmeer is de geboorteplaats van Peter R. de Vries. Heb ik het weer nog. Felle buien trekken over het land met kans op onweer en hagel. Vanavond verdwijnen die buien langzaamaan. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen begint droog en zonnig, later weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen naar de West en knooppunt Eemnes een half uur. Doorzakken is een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. Een half uur extra voor de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Schiphol en Roelof Aartsveen. Daar was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer open.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 Naast de nieuwe Hollandse waterlinie worden ook de koloniën van weldadigheid opgenomen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het project werd ruim 200 jaar geleden opgezet om de armoede onder de bevolking te bestrijden. Meerdaagse festivals zoals Lowlands gaan deze hele zomer definitief niet door. Ze waren al opgeschort tot half augustus, maar volgens het kabinet is het daarna ook nog niet verantwoord. Een boer die land heeft achter de doorgebroken dijk in Reewijk... denkt dat de schade aan de dijk is veroorzaakt door rivierkreeften.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 Sweetness, no funny girl, them a dress. All the man, them a say them impress. Niceness, no when the girl, them a wear. All the man, them a say you gone clear. Sweetness, no funny girl, them a dress. All the man, them a say them impress.